7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland en Irak praten achter de schermen over een veilige doorgang... van tien Nederlandse IS-vrouwen en kinderen vanuit Syrië naar Irak. Dat schrijft het AD. Volgens de krant wordt gekeken of de groep naar het Nederlandse consulaat... in de Iraakse stad Erbil kan reizen zonder te worden aangehouden. De vrouwen en kinderen zitten in Syrische kampen... waar de leefomstandigheden slecht zijn... Als ze naar Erbil gaan, kunnen ze worden opgepakt zodra ze Irak binnenkomen... en daar kunnen ze ook de doodstraf krijgen voor steun aan terreurgroep IS. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil er in het AD weinig over kwijt. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft felle kritiek op de actie van denkleider Kuzu... die op de Tempelberg in Jeruzalem met een Palestijnse vlag liep. In het tv-programma Pauw zei Ariep dat het van weinig respect getuigt... om te demonstreren op een heilige plek voor joden, christenen en moslims. Ook verweet ze Kuzu dat hij nepnieuws verspreidt. Hij vertelde dat hij was aangehouden... maar alleen zijn telefoon en paspoort waren ingenomen. Na een uur kreeg hij die weer terug. In Zuid-Holland is een college van gedeputeerde staten met Forum voor Democratie een stap dichterbij gekomen. De fractie van ChristenUnie-SGP is bereid te gaan praten met de partijen die al een akkoord op hoofdlijnen hebben. FVD, VVD en CDA. ChristenUnie en SGP hebben wel als voorwaarde gesteld dat er een nieuw akkoord komt. Zuid-Holland zou de eerste provincie zijn waar FVD gaat meebesturen. Op een boerderij in het westen van Mexico zijn 18 tassen met lichaamsdelen gevonden. Ook werden er twee ontvoerde mannen ontdekt die er werden vastgehouden. De politie kwam de zaak op het spoor nadat een andere ontvoerde man wist te ontsnappen. Van hoeveel doden de lichaamsdelen zijn weet de politie nog niet. Waarschijnlijk zijn ze het slachtoffer van gewelddadige drugscriminelen. Het weer, vanochtend zonnige periode, vanmiddag wat meer bewolking en enkele buien... met kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden en er is weinig wind.